Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere profvoetballers in Duitsland willen over een paar weken uit de kast komen. Om hoeveel spelers het gaat is niet duidelijk, maar 17 mei willen ze samen hun coming-out doen. Er zijn maar weinig topsporters die openlijk homo zijn. Dus het is wel een dingetje, zegt deze stichting, die opkomt voor hun belangen. Dat eh, kan zeker een eh, belangrijke stap worden. Eh, want we hebben in het verleden wel een aantal coming-outs gehad in het profvoetbal. Maar dat waren jongens die het individueel deden. En dit zou voor het eerst zijn dat het een eh, groep is die, eh, die naar buiten komt. En dat eh, zou het wel heel sterk en daadkrachtig maken. Hij houdt een kleine slag om de arm. Er zijn volgens hem in het verleden vaker dit soort plannen geweest... maar toen durfden mensen het op het laatst toch niet aan. Het aantal gonoreubesmettingen besmettingen blijft maar stijgen. Vorig jaar nam het aantal gevallen met bijna een derde toe. het jaar daarvoor was het ook al zo. Vooral bij vrouwen is de stijging groot, zegt het RIVM. Het aantal diagnoses nam toe van bijna 1500 naar zo'n 2600. Een stijging van bijna 80 procent. En de Olympische Spelen in Parijs zijn goud waard voor veel Fransen. Onder meer politiemensen en ambtenaren dreigden met acties tijdens het toernooi... en ze kregen meteen hun zin, dat zegt correspondent Frank Renaud. Ja, en de Franse vakbonden die hebben nu door hoe het werkt natuurlijk. Hè. Als we dreigen de Olympische Spelen te verstoren... dan doet de regering meteen wat we willen. Dat is nu wat er gedacht wordt. Ook ziekenhuispersoneel, de Franse douane en OV-medewerkers... dreigen met stakingen tijdens de Spelen, net als de gemeentepolitie van Parijs. En vandaag is een grote actie van de luchtverkeersleiding in Frankrijk. De politie begint een onderzoek naar een vrachtwagenchauffeur... die een paar dagen geleden op een smalle weg in Amstelveen... een fietser van de weg drukte. De vrouw reed aan de verkeerde kant van de weg en belandde in de sloot. De vrachtwagenchauffeur reed door en filmde het. Kijk deze, kijk Hoe is ze water gevallen nu? Deze valt in water. Ah, ik heb een film! Het filmpje gaat rond op social media. Veel mensen reageren woedend. Niet alleen omdat hij aan het filmen is tijdens het rijden... maar ook omdat hij niet stopte om de vrouw te helpen. Het weer nog, opnieuw een wisselende dag... met af en toe opklaringen met wat zon, maar vooral wolken en buien. Het wordt vandaag max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt achter ons. Toch zijn er nog drie bijzonderheden. Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 25 minuten vertraging. Verder een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-West heb je 10 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan nog een ongeluk op de A22 wat erbij komt, vanuit Beverwijk naar Velsen.